Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het overleg Syrië in Genève is opgeschort omdat president Assad met steun van Rusland de aanvallen op de oppositie heeft geïntensiveerd. Dat heeft een hoge VN-functionaris gezegd. Het overleg werd gisteren door de speciale VN-gezant de Mistura opgeschort. Sinds het begin van de gesprekken vrijdag is er nog geen vooruitgang geboekt. Er is nu een pauze ingelast tot 25 februari. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat de Syrische regering eerder lijkt te denken aan een militaire oplossing dan aan een politieke. Het aantal maatschappelijk bewuste consumenten is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2002 boycotte 10% van de kopers bewust bepaalde producten om ethische of duurzame redenen. Twee jaar geleden was dat 15%, blijkt uit onderzoek van het SCP. Nederland loopt met die cijfers achter op andere Europese landen. In Zweden boycott de helft van de mensen wel eens een product. In Duitsland doet ongeveer 1 op de 3 mensen dat. Het treinverkeer rond Landgraaf heeft gisteravond enkele uren stilgelegen nadat een conducteur was neergestoken. Die wilde in de trein tussen Heerlen en Aken een reiziger controleren. De man bleek geen kaartje te hebben. Er ontstond een vechtpartij waarbij de conducteur in zijn buik werd gestoken. De zwartrijder is aangehouden op het station van Landgraaf. Hij raakte ook gewond. De conducteur en de zwartrijder zijn beide naar een ziekenhuis gebracht. Het grootste poëzieconcours van het Nederlandse taalgebied, de Turing Gedichtenwedstrijd, is gewonnen door Else Kemps uit Malden. Ze is de jongste winnaar ooit, ze is 20. Kemps won met haar gedicht En of het zo door kan gaan. Volgens de jury kenmerkt haar gedicht zich door een efficiënte compositie in woord en beeld, bijzondere humor en het talent om iets groots op laconieke toon aan de orde te stellen. Aan de eerste prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het weer. Aan het einde van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Dat blijft het overdag doen. In de middag wordt het vanuit het westen weer droog.